Renate Kok met het NOS Journaal. Amerikaanse en Britse militaire inlichtingendiensten zeggen dat de slagkracht van de Russen uitgeput raakt in Oekraïne. Door de tegenaanvallen van Oekraïne verloopt de bevoorrading van Russische militairen heel moeizaam, zeggen de Britten. De Amerikanen waarschuwen dat president Poetin mogelijk gaat dreigen met kernwapens tegen het Westen als het verzet voortduurt. Volgens president Zelensky hebben Oekraïense strijdkrachten nog altijd de belangrijkste gebieden in handen waar ook het Russische leger op aast. Dat zei hij in een nieuwe videoboodschap vannacht. Ook bedankte Zelensky daarin president Biden voor het nieuwe steunpakket. Bijna twee derde van de groep Turken die in het belegerde Mariupol vastzat... is de stad ontvlucht, meldt het Turkse staatspersbureau. De Oekraïnse stad ligt al dagenlang zwaar onder vuur. Afgelopen woensdag werd een theater volledig vernietigd door Russische luchtaanvallen... terwijl daar op dat moment honderden mensen in een schuilkelder zaten. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Nederland heeft 200 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren... zegt de president van de Nederlandse bank, Klaas Knot. En dat is meer dan de 6 miljoen waar minister Kaag van Financiën... het eerder deze week over had. Knot zegt dat het verschil zo groot is... omdat nog niet alle bevriezingen van tegoeden waren doorgegeven. Tweede Kamerlid Gundelhan wil vanaf maandag weer aan de slag bij de Volt-fractie. Tegelijkertijd breidt ze de aangifte tegen haar partij uit. In Jinek zei ze dat ze dat doet op advies van haar advocaten. Tussen Volt en Gundelhan is al weken een conflict gaande. De partij beschuldigt haar van grensoverschrijdend gedrag en zette haar uit de fractie. Volgens de rechter was dat niet terecht. Voetbal, PSV en Feyenoord zijn door naar de kwartfinales van de Conference League. PSV won in Denemarken met 4-0 van Kopenhagen. En Feyenoord versloeg Partizan Belgrado met 3-1. Twee andere Nederlandse clubs haalden de kwartfinale niet. AZ werd thuis uitgeschakeld door het Noorse Bordeaux Glimt. En Vitesse haalde het niet tegen AS Roma. In Rome werd het 1-1. Het weer, de temperatuur schrammelt nu rond het vriespunt. Later overdag opnieuw zonnig en dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels bijna overal prima doorrijden...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 President Zelensky heeft in een nieuwe videoboodschap vannacht gezegd... dat Oekraïne nog altijd de belangrijkste gebieden in handen heeft... waar ook het Russische leger op aast. Ook bedankte Zelensky president Biden voor het nieuwe steunpakket. In Mariupol wordt nog altijd gezocht naar overlevenden... tussen de resten van het kapot gebombardeerde theater. Honderden mensen schuilden daar woensdag voor de Russische luchtaanvallen. In eigen land wil Tweede Kamerlid Gundohan vanaf maandag weer aan de slag bij de Volt-fractie. Tegelijkertijd breidt ze de aangifte tegen haar partij uit, zei ze bij Jinek. De twee andere Volt-kamerleden eisen dat ze eerst die aangiftes intrekt... maar daar wil Gundogan niks van weten. Het weer, het wordt flink zonnig met af en toe stapelwolken en een graad of 14. Is goed waarom ik zoveel van je houden kan. Maar je wordt snel ouder. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen. weet wat je wel en niet wil doen. veel meer dan je pa verdient. Jij en je zusje. Zoals je klaar staat, grote broer En als je er bent, dan kan je niet meer terug Blijf nog even wie je bent Groei niet te hard, mijn kleine vent Luister even, kleine heer Het is nu te laat, ik kan niet meer Oh, maar ik hou every time we fall. It's a bloody hill and a broken wall. We're singing like a lunatic, knee deep in our melting sticks. Just a kid with a broken arm. It's a slingshot, a hell of fun. Ooh, I'm hungry for the patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.